met het CNRS Journaal. Jordanië heeft hulpverleners eenmalig drie dagen de tijd gegeven... om Syrische vluchtelingen in de woestijn noodhulp te geven. Dat gebeurt met hijskranen, omdat de vluchtelingen achter aarde wallen zitten... die Jordanië aan de grens heeft gemaakt uit angst voor aanslagen. Tussen Syrië en Jordanië zitten 70.000 Syrische vluchtelingen vast in de woestijn. Ze kregen tot nu toe geen hulp omdat Jordanië de grens dichthoudt na een aanslag van IS. Er wordt voor 30 dagen hulp gebracht. Nederland droeg 400.000 euro bij. Een paar duizend voorstanders van de tijdelijk afgezette president Rousseff protesteren op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro tegen interim-president Temer. Ze beschuldigen hem ervan dat hij de afzetting van Rousseff heeft gebruikt om een koep te plegen en willen dat hij aftreedt. Ook zijn ze boos over de grote hoeveelheid geld die de regering aan de Olympische Spelen heeft uitgegeven. Het strand is vlakbij het stadion waar later vanavond de Olympische fakkel wordt binnengedragen. De Braziliaanse oud-voetballer Pelé ontbreekt bij de opening van de Spelen. Hij kampt met gezondheidsproblemen. Afgelopen dagen waren de berichten dat hij mogelijk de Olympische vlam zou ontsteken. In Noord-Ierland is een man van 59 opgepakt in verband met een moordpartij uit 1976. Die wordt gezien als het werk van de IRA. Een vingerafdruk van de man is gevonden in de vluchtauto van de daders. Het is de eerste aanhouding sinds de politie in mei het onderzoek naar de moordpartij heropende. Dat gebeurde na een 13 jaar durende campagne van familieleden van de slachtoffers. De eerste voetbalwedstrijd van het seizoen in de eredivisie is onbeslist geëindigd. In Nijmegen werd het 1-1 tussen NEC en PEC Zwolle. In de rust was het 1-0 voor de Zwollenaren door een doelpunt van Menig. Een half uur voor tijd maakte Ofosu gelijk voor NEC. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. De dag begint morgen met een enkele bui, maar in de loop van de middag is het overal droog en schijnt ook de zon geregeld. Het wordt ongeveer 22 graden.